Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd. Vandaag verschenen er berichten in de Amerikaanse media dat de regering Obama stilletjes had besloten de nieuwe Egyptische machthebbers niet langer financieel te steunen. Maar volgens de woordvoerder van het Witte Huis is de regering zich nog steeds aan het beraden op de nieuwe situatie. Amerika geeft Egypte per jaar 1,3 miljard dollar aan militaire steun. Een woordvoerder zei vandaag dat bijna de helft van dat bedrag nog niet is overgemaakt. Bondskanselier Merkel heeft aan het begin van de avond het voormalig concentratiekamp Dachau bezocht. Het was voor het eerst dat een bondskanselier het herdenkingscentrum bij München bezocht. Merkel ontmoette er overlevenden en legde er een krans. Ze sprak van een moment van rouw en schaamte. De herinnering moet volgens haar doorgegeven worden van generatie op generatie. Direct na haar bezoek ging Merkel naar een partijbijeenkomst in een biertent. Politici van de Groenen vonden dat smakeloos, maar voor aanstaande Duitse Joden namen de bondskanselier in bescherming. Bij een schietpartij in de buurt van Heidelberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn drie mensen om het leven gekomen en vijf gewond geraakt, melden Duitse media. Iemand schoot in de kantine van een sportvereniging in Dossenheim op de aanwezigen en schoot daarna zichzelf dood. Het zou gaan om een vergadering van een vereniging van huiseigenaren. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zoals verwacht de halve eindstrijd van het EK in België bereikt als groepswinnaar. De hockeysters wonnen vandaag ook hun laatste groepswedstrijd. Ze versloegen Wit-Rusland met 7-0. Donderdag spelen de Oranje Vrouwen in de halve finale tegen Engeland. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 8 graden. Morgen zon en 21 tot 25 graden.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 Wie wenn sie der Frühling selber wär, lächeln sie mich an. Und ich wüsste wirklich furchtbar gern, wer ist schuld daran? Sie werden immer jünger, kleine Frau, an Jahren stets geringer, kleine Frau, so kann's nicht weiter mehr gehen, weil sie sonst eines Tages, ja eines schönen Tages, als kleines Baby vor mir steht. nichts geringer. Kleine Frau, so kann's nicht weiter mehr gehen, weil sie sonst eines Tages, ja eines schönen Tages, als kleines Baby vor mir stehen. Sie werden immer jünger, kleine Frau. Nou, dat is een mooie start van de tweede uur ZFM Met het orkest van Erhard Bauschke van de cd Zum 5 uur T. Tanzpavillon. Dat is een, eh, een cd met opname van eh, Duitse swingorkesten eh, uit de vooroorlogse jaren. Straks ga ik nog een stukje draaien. Ik ga nu focussen naar een Braziliaanse meneer en dat is uh, eh, Giao Gilberto. Genoemd in de jazzkring als aanhalingstekens uitvinder van de bossa nova. In, eh, geboren in 1931. Miles Davis zei over hem... zelfs als hij een krant zou voorlezen... dan klinkt het nog geweldig. Lang gehuurd geweest met Astrid Gilberto... die wij natuurlijk allemaal kennen eh, als zangeres met allerlei hits... maar in feite is hij de grote man achter heel veel stukken en achter heel veel bossa novas. Ik ga twee stukken laten horen. Het eerste stuk is een, ehm, een opname waar Stan Getz, waar hij heel veel mee samengewerkt heeft, op de is te horen. En dan ehm, hij op de piano en allerlei andere Braziliaanse muzici als begeleiding. Wij gaan hoor, uh, eh, luisteren naar het nummer Doralis. Tien, tien, tien, tien, tien, tien. Tien, tien, Doralice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão disse, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar a tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão o bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora amor, Doralice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo tem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer ik zei net dat uh, eh, Giao Gilberto eh, hier eh, gitaar speelt en zingt. En ik zei dat er allemaal andere muzikanten bij zitten. Maar ik doe natuurlijk tekort. Aan de piano zit wel Antonio Carlos Gobim. Dat is de man die bijna al die composities samen met die Gilberto gemaakt heeft. Ik laat nog één stukje horen, een ander ritme een uh, samba. So danzo samba. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. jumping jive. Jim Jam jump the jumping jive. Cat's gonna beat out this mellow jive. Beat it out on the mellow side. jiving jive makes you hep hep on the mellow side. Hep hip, come on and follow through. Then you get your steady food. You make a joint jump like a do. The jump, jump, jump, like the jump, jump, makes you like it. Your head is on the death. The jim jam jump in jive makes you hep hep on the man side. Going, going, going, going, da da. Now, toad about the jumping jive. Jim Jam jump the jumping jive. I know you dug this melody jive. Boom, you dig it on the mellow side. Ja, Cap Calloway. Een jazzzanger die zijn eigen big band had... en ervoor stond te springen en te dansen als, uh, als geen ander. Hij heeft zijn leerschool gehad bij Louis Armstrong... die natuurlijk ook een geweldige entertainer was de, we mogen niet vergeten dat ehm, ook nu nog... Eh, alle vormen van jazzmuziek zijn toch ook allemaal vormen van entertainment. Het onderhouden van mensen. Of we nou in een eh, zaaltje naar een, uh, een fluistertrio zitten te luisteren... of het is een te gekke big band. Alles wat uit de jazzkoker komt ehm, is amusement. En in die jaren 30, 40 was de popmuziek er ehm, veel minder eh, nadrukkelijk dan nu. Je had klassiek en je had eh, allerlei eh, brave muziek. En heel veel in de entertainmentwereld was alleen maar jazz. Maar op deze manier was het ook aangenaam. volle zalen, veel dansende mensen. Iedereen genoot van, van het kijken en luisteren. Die Cap Calloway, die wordt ook wel de high De ho man genoemd. Omdat hij Ehm, in die eh, zijn optredens heel veel uh, eh, sket dingen gehad... en de mensen erbij betrok door ze vragen en antwoord te doen. We kennen hem allemaal uit eh, de film The Blues Brothers. Daar kreeg hij de rol van Curtis en zong daar Minnie the Moocher. We gaan nog één stuk horen. Dat is een verhalend vertel, een vertellend verhaal waar hij... Ehm, vertelt over eh, ehm, zijn eh, aanwezigheid in de jungle. En eh, waar de ene dier het andere dier uitnodigt. En dat stuk heet Jungle King. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. I found out you ain't a doggone thing. Said the monkey to the lion on a bright summer day. Say, man, there's a big bad cat living down the way. You know, he talks about your folks in a heck of a way. And he says a whole lot of things that I'm sort of afraid to say. While the lion jumps salty, all full of rage, like a Harlem cat that's left in his cage. He meets the elephant up under a great big tree, and he says, Now look here, big boy, it's either you or me. They fought all night and they fought all day. Man, I really don't know how, but the lion, he got away. He came back to the jungle more dead than alive, and that's when the monkey started to signify. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. I found out you ain't a doggone thing. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. I found out you ain't a doggone thing. Well, he worked up his temple when he was jumping up and down, and his foot missed a limb and his head hit the ground. Like a bolt of lightning and a streak of heat, the lion was on the poor monkey with all four feet. The monkey looks up from the corner of his eyes and he says, Now, Mr. Lion, I apologize. The monkey on his back, now he's slick, he studies up a scheme. He's trying to trick the old jungle king. He said, now bear with me, Mr. Lion, like a good lion should. Please don't tear me up and throw me all over the woods. Well, the lion jumps up and he squares off to fight.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 Can you imagine how much I love you? as years go by. Hartman, The More I See You. In het eerste uur draaide ik een stukje van een eh, Duitse dansbigband uit de vooroorlogse jaar. Ik ga nog een stukje draaien van het orkest Koert Wietman. Koert Wietman was eh, drummer, accordeon, speler en trombonist in de vooroorlogse jaren. Startte een kwartet in Berlijn en van 38 tot 42 had hij zijn big band. En hij was daar een star eh, met zijn um, big band muziek. En zoals dat eh, gaat, veelal in de kunst... Eh, gelijk na de Tweede Wereldoorlog speelde hij met een nieuwe band voor de Amerikaanse bezettingstroepen. Want die Amerikanen die zeiden de oorlog is voorbij en wij willen onze muziek horen. En dat deed hij dan ook. En heeft eh, met oude arrangementen uit de oorlogstijd... heeft hij ehm, allemaal stukken van ehm, Amerikanen gespeeld. Ook eh, waaronder van Lionel Hampton en allerlei boogie woogies. Wij gaan laten horen een stuk van deze band. Een opname overigens van voor de oorlog. O Marie en Marie. pourquoi, le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des rameau de pas pu te rencontrer Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent Je ne vais plus libérer, je n'ai vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire, laisse-moi devenir l'homme de ton nom ta de ton chien, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quittez pas. Ja. Nummer Kietepa. Nana Simone. Het kan nog niet anders. Ik eh, vertelde aan het begin van de uitzending dat wij vandaag muziek laten horen eh, uit allerlei landen. En ik heb dat eh, een beetje gelinkt aan het feit dat er uit allerlei landen om ons heen toeristen hier rondlopen en mogelijk luisteren. En zo vind ik het prettig om iets te laten horen van een Belgische groep die als gast hebben een Australische meneer Tom Baker. En ik ga van hen laten horen een, een eh, vrolijk stuk. En dat is Rum and Coca-Cola. De Livingstone Jazz Messengers. down Trinidad. They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Singing rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Since the Yankee come to Trinidad he got the young girls all going mad, like the Yankee girl, the native swoon, when she heard the bingle croon singing rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Hit it, Frankie. ticket he carried to Mona's Isle. Native girls all dance and smile. Help soldiers celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Take it, Rowans. en Coca-Cola van de Belgische groep de David, David Livingstone Jazz Messengers. Afgelopen week is een uh, Haarlems muziekgezelschapje... Ehm, de winnaar geworden van de landelijke wedstrijd... georganiseerd door een van de radiozenders... Ehm, beste straatorkest van Nederland. En dat zijn de Bosquitos geworden. Die een half jaar geleden in Oomstee de hele tent op zijn kop gezet hebben. Daar is de violist is Jelle van Tongeren. En Jelle van Tongeren heeft allerlei opnames gemaakt. Is zeer veelzijdig in zijn muziek. En ik vind het leuk om een stukje van hem te laten horen. Met een eh, groep. De Jelle van Tongeren groep. Nou, eh, wat is in de name? En daar speelt hij met Frank Meester op de gitaar... en Arnoud van den Berg op de bas. En het is het nummer, een eigen compositie van hem... samen met Arnoud Meester. En het nummer heet Lisboa. De hoge toon was de trompet van uh, Kaart, onze Deetje Kaart... die met de Dutch Swing College Band het nummer When It's Sleepy Time Down South speelde. Een opname uit de jaren 66. En de, van de hele bezetting is iedereen overleden. Gelukkig hebben we de muziek nog. Wij gaan nu naar Frankrijk, naar het Paris Combo Living Room. En dat is een groep die eh, aan de weg timmert al een aantal jaren. Die het hele eh, seizoen door van het ene festival naar het eh, andere rennen. Festival El Bebop, Festival Trenet, Festival Musicalure... Festival de Fête Escale enzovoort. Paris, Paris Combo Paris Combo. En die zingen en spelen Terrien d'eau douce. dans mes cheveux. J'aime quand le soleil vient à forcer mes yeux à détourner le regard et réchauffer une bonne part. Et quand l'air de rien, l'air du matin, pour un pas de trop, on a les pieds dans l'eau et c'est là qu'on voudrait bien devenir un C'est là qu'on se sent bien, on se sent bien, un peu terrien sans oublier qu'on n'est pas des dérougés barbés. On l'a crié, oh, l'a crié, c'est pas ma tasse de thé. Ou non, l'a crié, c'est pas ma tasse de thé. On l'a crié. Wine and Roses van de CD With the Best Jazz Regards from Berlin. Karl Theodor Paschke met zijn orkest. Waaronder Antonio Vluger op de piano. En dat is eh, allemaal jazz uit Duitsland. Omdat we vandaag ook aandacht besteden aan muzikanten uit dat land. We gaan eh, eruit denk ik, met een, eh, ook een Duits orkest. En dat is de cd eh, Eine kleine Muziek. Maar niet nadat wij u een prettige dag toewensen. Bedankt voor het luisteren. Gepresenteerd vandaag werd het programma door Peter de Boer. Aan de knoppen zat uh, Trace Burger. Wij vinden het leuk om u elke week aan het toestel te krijgen. Het leuke van dit programma is dat er elke keer iemand anders is... met zijn eigen stijl en zijn eigen repertoire. En wij gaan nu een Duitse zangeres horen... die haar best doet om Engels te zingen... In Our Love Is Here To Stay.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 My hat is off, won't you stand up and take a bow? Let.